Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Israëlische Hooggerechtshof heeft een streep gezet door een omstreden wet van premier Netanyahu. Die wet was bedoeld om de macht van de regering te vergroten. En dat zou ten koste gaan van het Hooggerechtshof... dat nu nog de bevoegdheid heeft om nieuwe wetten nietig te verklaren. De wetwijziging was bedoeld om het hof die bevoegdheid te ontnemen. De wet is onderdeel van een groter pakket met hervormingen. In het land is daar flink tegen geprotesteerd. Maar sinds het uitbreken van de oorlog is die strijd naar de achtergrond verdwenen. Rusland heeft vannacht een record aantal drones afgevuurd op Oekraïne, meldt het Oekraïense leger. Het zou gaan om 90 drones. De Oekraïense luchtafweer heeft het merendeel onderschept. De aanvallen waren volgens het leger gericht op de haveninfrastructuur en woonwijken. In de havenstad Odessa kwam daardoor een tiener om het leven en raakte zeven anderen gewond. En ook vandaag waren er droneaanvallen op verschillende steden. Voor zover bekend zijn daar nog eens vijf mensen bij omgekomen. In het Groningse Oldenhoven zijn veel mensen bij elkaar gekomen in het dorpshuis... na het fatale auto-ongeval van vannacht. Drie voetgangers werden geschept door een auto. Een man van 21 kwam om. Twee andere mannen van 18 en 19 raakten zwaar gewond. De bestuurder reed na het ongeval door. Hij is kort daarna alsnog opgepakt. De bijeenkomst in het dorpshuis was al gepland om het nieuwe jaar in te luiden... maar werd nu gebruikt om samen te komen om het verdriet te delen. De strijd om de nationale titel marathonschaatsen is bij de mannen gewonnen door Luc Ter Haar. Hij profiteerde in Leeuwarden van in de slotronde van een valpartij... die een aantal favorieten uitschakelde. Het zilver was voor Evert Holwerf en brons ging naar Christian Haasjes. Eerder vandaag werd Irene Schouten kampioen marathonschaatsen bij de vrouwen. En het weer vanuit het zuidwesten trekt vanavond een nieuw regengebied het land binnen. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Morgen opnieuw veel regen en later ook kans op zware windstoten.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 En het grappige was, onze burgemeester was daarbij. En dat heeft ook te maken omdat muzikaal gezien... een van zijn familieleden weer bevriend is met leden van een Haarlemse band... die wij hier ook in de studio gehad, namelijk Moving... Eh, aanwezig waren bij de release show van Wilson A. En dat is eh, de band die je net hebt eh, gehoord. Artist Only. en daarmee is het de derde uur begonnen. Wat gaan wij doen in het derde uur? Nou, we gaan in ieder geval nog een gesprek met Green Policy herhalen. Die we eerder hebben gehad. Namelijk tijdens de uitzending van 18 december. En dat had ook weer een bepaalde reden. Maar dat ga ik je straks nog wel even vertellen. Als we dat interview laten horen. En we hebben natuurlijk ook uh, muziek. En dit bijvoorbeeld zat er in twee weken terug. En is Sterrenweldering met Never Your Name. Oh, it's been hard, love. Thinking of every evening we shared.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 Bang, dat waren ze zeker. Varend was alles routine en plicht. Een plan, keut, nagel en peper. De maan of de horizon, altijd in zich, Maar eenmaal gelal ontvangen het armen zo open. Kijk nou, de kop papier, de schipper bankier. Tot gaan ze op in de buiten. Samen vieren ze hun geuzen Heel anders dan voorgesteld, ja land. De heuvels en het bloemenveld, oh land da da da da da Nog te veel waar ik mij verschouw. Jan Kuitert heet de man eh, Land. En daarvoor hoorde je Sterrenweldering, want die eh, was hier vorige... Nee, niet vorige week, twee weken terug hier eh, bij ons in de studio. Om te laten horen wat, wat zij samen met, met Sven Ros deed. want ze hebben ook met z'n tweeën nog nummers gespeeld. Eén waarbij de een de, de tweede stem deed en waar de ander later de eerste stem deed... en waar de een dan weer de tweede stem deed. Ja, als je het eh, nog een beetje kan volgen. Vice versa, zoiets. Ehm, goed, we hebben natuurlijk nog meer. Uh, eh, Vuis is bijvoorbeeld ook zo'n band eh, die bij ons is geweest. Maar voordat je die gaat horen... gaan we nog even terug naar de uitzending van 28 oktober. Want in die uitzending zaten Blanco en Mies... En waarom zeg ik dat? Eh, ze komen namelijk 11 januari weer terug. Dus over vandaag, over twee weken, dan zijn ze er weer. Ehm, Blanco en Mies. En aangevuld eh, met Peter Steur van Lorem Ipsum. Dus het is een, eh, een, een half smal deel van Lorem Ipsum wat voorbij komt.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 Just shut up just shut up. Just shut up. Well, I sit here. to give. even though you know it will all blow over. You start screaming. was dit met eh, Tell Me You'll Wait. En daarvoor Give What You Got to Give van Blanco en Mies. En die komen op 11 januari hier naar de studio. Volgende week, dat is gewoon weer in het nieuwe jaar. En als je deze herhaling hoort, dan is het nieuwjaarsdag. Want eh, dat is ook wel heel fijn om te zeggen. 1 ehm, januari tussen 6 en 9 wordt deze uitzending herhaald. En als het eh, nu is dat je zit te luisteren, is het kwart over acht op maandagavond. Ehm, is heel leuk, want dan eh, is dat ook een mooie speciale eh, nieuwjaarsherhaling. Want daarin doen we het overzicht een beetje van 2023 van de afgelopen maand. Maar ook wat ervoor is in deze 3 van 12 Noord-Holland Vloedgolf. En als je op de maandag luistert, dan weet je ook dat er tussen 9 en 11 nog altijd luidruchtig met Play It Loud wordt begonnen van Marcel van Kuik. Eh, die zit op eh, de maandagavond. Eh, en dat zeggende ga ik nog even verder met datgene wat we nog gaan doen. Want, en wat we hebben gedaan, want in september van het afgelopen jaar was hier Bernard Hering in de studio. Deels was hij dat zelf, want deels heeft hij het zelf kenbaar gemaakt. En toen kreeg ik later nog een mail van de heer P.M. Bond eroverheen van... joh, weet je wie je ze uit moet nodigen? Dat is Bernard Hering. En dat hebben we dan ook bij de eh, heel snel gedaan. Want het album is daar wel naar Out of Thin Air. En hij heeft hem net als bij P.J.M. Bond op eh, Concerto uitgebracht. En dat maakt dan ook wel het eh, meest speciale. We hebben ook hier, hier een eigen versie. En dat is I Wanna Live, wat op dat album terug te vinden is. me feeling like like the morning a brand new sunrise feel my warmth flames of desire Please don't you burn me down. If you're on my my admiration, be as honest you can be. only smile when you mean it. Please don't you cry bitter tears, cause I. I I, I wanna live. If you send me, if you set me on fire. Please don't you burn me down. september was hij hier. En je hoort ook hier de snaren heel duidelijk. Maar dat heeft alles uh, de reden, want hij heeft het ook heel klein uh, gehouden. Bernard Heringen eh, van het album Out of Thin Air. Maar deze opname was gewoon hier in onze eigen studio. I Wanna Live. Ehm, nu ben ik even weer uh, overgeschakeld op een ander eh, eh, laptopje... wat ik altijd bij me heb. Maar daar wil af en toe wel eens het kanaal uitvallen. Um, maar dat heeft alles te maken met de aanloop naar het volgende. Want Green Policy hebben wij 18 december in de uitzending gehaald. En daarom aansluitend eerst Pyromaniacs. Dan het gesprek. En daarachter wordt hij dan weer gevolgd door een eh, nummer van, eh, van Green Policy. Met de, de single Hallo. En dat is een beetje eh, het spoorboek hier van de komende... Wat, wat zal het zijn? nou, 20 minuten denk ik. En dus beginnen we met Pyromaniacs. Hier is Green Policy. kan ook eh, gelijk meteen aan de hele complete band vragen... heb ik het goed uitgesproken? Want ik heb ze toch aan de telefoon. Pyromaniacs. Klopt dat, heren? Ja, ja, zeker. Ja. Ehm, even, want eh, de, de mobiel van Rowan die staat op, uh, op speaker. Ehm, ik, ik ga even wat vragen. Zijn jullie er met iets bezig of wat dan ook? Ja, we zitten nu <clears throat> in onze studio in Utrecht. Ja. Eh, waar we altijd eh, repeteren en eh, zaken spreken en chillen. Ja. ja, daar zijn we nu. Oh, dat, dat doen jullie op de maandagavond zo'n beetje eigenlijk? Ja, toevallig vanavond wel. Meestal op donderdagavond zijn we hier en dan extra dagje. En vandaag voor het interview zijn we ook even bij elkaar gekomen. Ja, ja, ja. want de donderdag hebben wij normaal gesproken onze uitzending. En dit is even een kleine uitzondering. Ik, eh, ik heb het even voordat uh, eh, dat we de lucht in gingen... Heb, heb ik gezegd dat we last hadden van stroomstoring. En daar hebben jullie als uh, proefkonijnen even aan meegewerkt. Dus ik ben blij dat alles werkt weer. Dus, uh, dus dank daarvoor. <laughs> maar dan gaan, we gaan het niet hebben over dit soort zaken. Ehm, even over die single die vorig jaar is uitgebracht. Pyromaniacs, dat nummer wat we net hebben eh, gehoord. Ehm, want hoe lang bestaat Green Policy? Green Policy bestaat eigenlijk al eh, best een tijd. Sinds, ik denk, 2017. Alleen, mhm. alleen nog een eh, schoolband van de Nederlandse Popacademie. Ja. En Green Policy is een beetje ontstaan omdat in het tweede jaar moesten we weer een band vormen. En er werd ook een nieuw beleid ingevoerd eh, waarbij je niet meer eh, eh, mocht blowen na de repetitie of tijdens de repetities. Mhm. Ook niet erna, dan mocht dat ook niet. En ja, een beetje een soort van uit protest had ik de school bent Green Policy genoemd. Ja, ja. Is, dat, is, is dat ook gelijk meteen het, het, antwoord op mijn vraag, waar komt die naam vandaan? Ja, dat is, ja, dat, ja, ja, daar beantwoordde ook meteen vraag. Eh, dat heeft dus eh, te maken met dat, eh, met dat verhaal wat je net verteld had. Dat je niet zomaar iets even een tevreden rokertje op mocht steken <laughs> van, van de schoolleiding. in, het, in het eerste jaar was dat nooit een, een probleem, zeg maar, mm. omdat we op muziekopleiding zaten. Ja. Was dat niet een issue bij de, bij de repetities, maar toen opeens in de tweede wel. Ja. Een soort van als, als klein protest of zo. Eh, eh, oké, dus, dus, de naam is eigenlijk een soort protest tegen, tegen het beleid wat, eh, wat de popacademie voerde, min of meer. Zoiets? Ja, ja zeker. Ja. wat, waren, waren daar ook nog reacties op gekomen toen jullie op een gegeven moment Green Policy gingen noemen? Ja, niet, niet, niet echt van de leraren. Nee. Maar de andere uit de, uit, de klas vond het wel grappig. En de andere, de, klasse onder ons vond het ook wel grappig. Ja. Eh, eh, de, de, muziek, eh, laat zich omschrijven, zoals jullie het zelf zeggen, als stoner rock. Nou, dat, dat vond ik wel eigenlijk met Pyromaniacs. Ja, zeker, zeker. Ja. Ook, ook wel, we noemen ze ook wel psychedelic. Ook nog een, ja, dat zit er eigenlijk ook nog een beetje in. Ja, ja. <laughs> ja um, ehm, vanwaar dit, beetje dit muziekgenre gekozen? Ja, de, oh, de zware gitaren en de, de riff uh, eh, me gewoon heel erg aan in dit genre. En de, de attitude vooral. Eh, en ook voor de andere boys. Ja, gewoon lekker rag op het podium. En net die mors is gewoon eh, een van de dikste dingen die bestaan. Dus het genre is eigenlijk gewoon iets wat we er een beetje... Ja, de muziek gebeurt gewoon. Dus gewoon de dynamiek van, van de vier guys die we zijn. Ja ja, de rest komt vanzelf allemaal. Het is ook een hele leuke muziek om heel erg luid te spelen. <laughs> ja, <laughs> ja maar ook heel luid heb, ik, eh, heb ik een beetje stellig eh, de indruk in dat, dat zich toch? Ja, ja, zeker. Ja. Die ruimte die staat echt te beven op elke donderdag. uh, <laughs> ik neem aan dat die, dat die ruimte toch wel enigszins een soort standalone staat. Ergens toch, toch wel een beetje afgeschermd. Dat jullie niet boze buren hebben op een gegeven moment, toch? Nou, helemaal. Nee, we werken gewoon eh, rondom de kantooruren, zodat eh, die... <laughs> Dus eh, vanaf uh, 7 uur s'avonds zitten wij hier herrie te maken, tot soms wel diep in de nacht. Oké. Okay. Tot 4 <laughs> uur of zo bezig. Ja. Ja, ja. Maar dat, ja? Hier, dat is heel chill. Ja, maar jullie zeggen, nou, nu zitten jullie in een Utrechtshok, maar ik, ik heb die mail, kijk je zit nu in Alternative FM, maar ik heb zo als jullie weten, een dubbelfunctie. Want de mail die eh, werd eh, op een gegeven moment eh, bij 3 voor 12 Noord-Holland gedropt. Ja, wat, wat, zoeken jullie dan in Utrecht als je graag iets, iets bij Noord-Holland gedaan wil krijgen? Ja, ik heb zit... een soort van opgericht en ik kom uit Amsterdam. Kijk, dus er zit dus wel degelijk een Amsterdams randje aan Green Policy, toch? Ja, zeker. Ik, ik woon in Amsterdam en ik studeer in Amsterdam. Aha meeste optredens in Amsterdam. Ja, grootste fanbase. Grootste fanbase in Amsterdam. Mhm. Dus, jullie, dus jullie vinden jullie zelf eigenlijk dus eh, een min of meer een Amsterdamse band die repeteert in Utrecht. Zo is het verhaal dan. Ja, ja want Green Policy komt dus uit eh, de Nederlandse popacademie die eh, in Utrecht zat. Ja, ja, ja. En de bassist en drummer die wonen allebei in Utrecht. Ja. En andere gitarist die woont in Amersfoort. Yeah. Ja. Oké, dus uh, het, eh, het, het, eigenlijk is driekwart eh, van, van de band bestaat uit Utrechtse bandleden. Maar ja, jullie opereren dus vanuit Amsterdam. Nou, ik, ik, ik, ik, kijk door die vijf vingers heen en ik zeg gewoon... Oké, de volgende deze keer de, <laughs> strijk ik mijn hand even op het hart. maar goed, ik neem aan dat de vrienden van 3 voor 12 Utrecht hier ook wel lucht van hebben gekregen. Van, van wat jullie aan het doen zijn, of niet? Jazeker, zeker, zeker, Zeker, ja. ja? Eh, dus dat. Eh, oké, eh, Green Policy. Um, ehm, Hollow, dat is de, de meest recente single die jullie hebben uitgebracht. is dit nou meteen ook een beetje de opmaat naar meer materiaal... wat we van jullie mogen gaan verwachten? ja, er, zit, er, komt zeker een, een nieuw album aan. Het mm. eerste album die we gaan uitbrengen. Mm-hmm. En die hebben we opgenomen bij Peter van Elderen. Ja. De naam zegt mij wel wat, ja? Ja, hij, hij van Speedrock. Peter van Speedrock. Ja, zeer. Kijk, dat bedoel ik, ja. ja en eh, die heeft eh, met ons het album opgenomen. En eh, hij mixt, hij mixt ook het, het album. En hij doet ook een master, maar we moeten nog... ja, we kijken nog... Ja, we moeten nog een deel van het album afwerken, maar de tweede single hopen we in ieder geval in februari uh, ongeveer eruit te gooien. Ja, ook, ja. Oké. Eh, en waar is de release show dan? Eh, ik noem even één eh, plek waarvan ik denk, nou, daar zal het zeker kunnen. DB's. DB's onder andere, absoluut. Ja, andere. ja. ja dat, dat zou kunnen. Maar of het um, wordt, dat is vers 2 natuurlijk. wanneer als eerste gaan we spelen in Soundgarden in Amsterdam. Mm -hmm. Op februari. ja. dus het wordt een beetje een release party... En eh, verder zijn we nu ook druk bezig met eh, voorbereiden voor eh, de shows die met Clash of Titans gaan komen. Want daar gaan we ook meedoen. De Clash of Titans, ja, dat, dat is een redelijk groot festival wat betreft de zware muziek, als ik het... Clash of the Titans is een, is een oh. soort band. Oh, ik, ik, verstond Clash of Titans, maar dat, dat is het dus niet. Clash of the Titans. Ja, Clash of the Titans, ja. ja, Dus toch, ik had het wel goed begrepen. <laughs> <laughs> ja. <laughs> een bandwedstrijd in, eh, in Utrecht. Ja. En ja. Eh, zijn, zijn er ook eh, voorrondes bij, voor zover jullie weten, of niet? Ja, ja we doen... 15 februari. 15 februari de eerste voorronde, ja. Oké. en waar vinden die voorrondes plaats? In DB's, volgens mij. Ja. Ah, kijk, kijk. Dus, dus er wordt wel degelijk in DB's wordt daar, wat, wat gedaan in dat opzicht. Ja, ja. Eh, daar heb je ook alle ruimte eh, in, in dat opzicht om lekker eh, even gewoon een puist herrie te schoppen. voor de mensen die niet weten waar DB's is, je moet bij Utrecht Zuilen, dat station, daar moet je uit. En als je van de kant van Utrecht is het links en als je van de kant van Breukelen is het rechts. Ik zeg het goed, hè? Ja. Ja, want ik ben er één keer geweest, dus, dus ik weet, weet hoe, hoe het zit. Ehm, nog even de afsluitende vraag, want waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Gewoon een website, www.thegreenpolicy.com. Mm -hmm. en, ja, .com. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Uh, ja, alles. Alles eigenlijk bezig. op Instagram zijn we The Green Policy en op vrijwel alle andere socials heten we gewoon Green Policy. even in de woorden van de heer P.P. Fischer te spreken. Eh, de boel wordt even afgetimmerd. Ehm, Titus was Green Policy. Een band die eh, deels, wat zeg ik, driekwart uit Utrecht komt. Maar er zit toch een Noord-Hollands randje aan. Want een van de bandleden komt uit Amsterdam. En ze opereerden, zoals ze zelf hebben gezegd, uit Amsterdam. Dus ik denk, ach, dan hoort hij ook wel een beetje hier thuis... in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Eh, nog iets, want eh, vriend eh, Leon die staat bij mij. En dat vond ik wel grappig. Ik zat zaterdag zat ik op een gegeven moment even te luisteren naar de collega's van Goedemorgen Antwoord, Maar er werd even een partij uh, werd, wat gezegd over dat bij Sterrenweldering. Daar ben je helemaal niet, <laughs> niet goed van. In, in, ieder geval in de positieve zin van het woord. want daar werden gewoon even een aantal dingen werden eventjes daar gedraaid. nummers twee keer van, van Sterren te horen. Eh, die toch kennelijk een goede indruk heeft achtergelaten. Nu alleen nog even kijken of ik nog een radio eh, radiocollega buiten deze omroep nog zover kan krijgen... dat die sterrenweldering eh, nog ergens in zijn programmering opneemt. Maar dan moet hij wel eerst beter worden. Want dat zou niet meer staan om in dat programma daar ook te kunnen komen. Maar goed, daar ga ik niet over. Dat, dat is een zaak van die omroep al daar. dat zit ergens in woorden. Dus. maar goed, we gaan eventjes verder wat, wat dat er gaat. En dan kom ik uit bij Maren Charlie. En zij was samen met haar eh, band, want eigenlijk bestaat de band min of meer rondom Marijn, zoals zij in het echt heet, eh, rondom haar. En een van de nummers die ze heeft eh, uitgebracht is het nummer Pulse, Please.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 Ja, dan uh, krijg je dat. Ja, we hadden het net over iets met Serious Request. Dat heeft ook te, te, maken met de gast die volgende week naar de studio komt. Dat is Melanie Ryan. Melanie Ryan was afgelopen week te zien en zichtbaar geweest bij een actie van de Series Requesten, wat in Nijmegen heeft plaatsgevonden. En daar heeft zij geld op eh, gehaald voor de stichting ALS. En van het totaalbedrag heeft zij bijna de helft eh, bij elkaar gespeeld. Maar we gaan dat eh, volgende week natuurlijk uitgebreid aan haar vragen. Voor zover is het nog niet. Wel een andere dame die ook opgevallen is tijdens de popronde van 2023. Een dame die wij ook hier in de studio ooit hebben gehad. Maar toen was ze nog actief onder een andere naam. Dit is Lea Rai van haar album met titelnummer Symbiosis. Chemistry holding us together and forever Like a thin magnetic thread if felt thicker in my head Suddenly I wonder In the daylight think sharper I can only see the dark end In symbiosis safe space to unfold. I'm making you transform into somebody that looks like me. In het echt heet zij Lisa Rietveld. Eh, maar we kennen haar natuurlijk onder de, de eigen naam, eh, onder deze naam Lea Rai het beste. Eh, bovendien deed zij mee aan de popronde. En daar heeft ze een waanzinnige indruk achtergelaten. Het zal mij niks verbazen als zij op een gegeven moment toch niet ja, gewoon al opgepikt is. De laatste van deze 2023. En als je hem in de herhaling hoort is het 2024. Want dan is het januari, nieuwjaarsdag. Francis Alban Ik zou bijna zeggen, tel die zegeningen ook voor het nieuwe jaar. Want dit gaat daarover. Sunshine Stay. Tot volgende week. Dag. my son, and I just want to play and open our windows wide, air it out.